Groot-Brittannië, Frankrijk en de Arabische Liga hebben de VN gevraagd om naar de wijken in Damascus te gaan die vanmorgen werden aangevallen. Er is een VN-missie in Syrië, maar het is nog niet duidelijk of die toegang krijgt tot het gebied. De inspecteurs zouden moeten onderzoeken of er chemische wapens zijn gebruikt, zoals de oppositie beweert. Bij de aanvallen van het regeringsleger zouden honderden doden zijn gevallen. Een militaire rechtbank in Amerika heeft Bradley Manning veroordeeld tot 35 jaar cel. Hij krijgt de straf voor het lekken van honderdduizenden geheime documenten van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. De jury bepaalde een paar weken geleden dat Manning schuldig is. De aanklager eiste een straf van minstens 60 jaar, maar de rechtbank vindt 35 jaar genoeg. Oud-president Mubarak van Egypte komt op vrije voeten. De rechtbank vindt dat zijn voorarrest in een corruptiezaak lang genoeg heeft geduurd en hij mag zijn proces in vrijheid afwachten. Mubarak werd eerder veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij het neerslaan van de protesten tegen zijn regime in 2011. Dat proces moet van de rechter opnieuw. Staatssecretaris Dekker bekijkt of de Steve Jobs scholen vrijstelling kunnen krijgen van de eisen voor de minimale onderwijstijd. Steve Jobs scholen zijn basisscholen waar leerlingen werken op tablets, deels ook thuis. En daardoor komen ze mogelijk niet aan de vereiste onderwijstijd. Dekker wil daar flexibel mee omgaan zolang de scholen voldoen aan de kwaliteitseisen. Het bedrijf van lingerieontwerpster Marlies Dekkers is failliet. De BH's van Dekkers zijn wereldberoemd door de bandjes boven de cups. Er is een investeerder gevonden, zodat een deel van het bedrijf een doorstart kan maken. Zes van de elf winkels van Marlies Dekkers blijven open. Het weer, vannacht en morgen neemt de bewolking toe. In het zuidwesten en langs de westkust kan wat lichte regen vallen. In de rest van het land blijft het droog, met in het noordoosten de meeste zon. Het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was het. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3 kilometer. A13 in de richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft Noord 4 kilometer na een ongeluk. Bij Delft Noord is daardoor de rechterrijstrook ook afgesloten. Op de A20 richting Hoek Gouda. Daar staat bij knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en de brug 10 kilometer na een ongeluk. Bij de brug is de linkerrijstrook ook dicht. En de andere rijbaan staat een kijkersfile van 7 kilometer.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 The sun goes down, the stars come out. And all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Just spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away from us, so stay, stay with me. I can make, make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. that you came weer een Nederlandstalige DJ die de hele wereld overgaat. Het plaatje die staat eh, overal wereldwijd heel erg hoog in iTunes. En als het een discjockey betreft, dan kan het maar één ding zijn geweest. Het was weer een verdomde Nederlander. Martin Garrix hoorde je Animals en daarvoor The Wanted... aan het begin van een nieuwe editie van CFM Beachmaster. Glad You Came, woensdag 21 augustus. En Glad You Came, listening to a new edition of CFM Beachmaster... Met ehm, afgelopen maandag weer een aantal scholen die zijn begonnen. Je moet echt heel erg pech hebben. Het eh, is de eerste week dat er überhaupt weer scholen bezig zijn. Maar het zuiden, dat eh, moet weer aan de bak. En ehm, in het zuiden is ook een nieuw soort school geopend. Een heel nieuw onderwijsconcept waar er wereldwijd toch wel een klein beetje aandacht voor is. Ehm, de zogenoemde Steve Jobs scholen. En dat zijn scholen waar ze compleet werken met iPads. En eh, dat concept dat stond al een tijdje. Er wordt al sinds de uitkomst van de iPad eigenlijk gesproken van... Kunnen we daar niet iets mee gaan doen met tekstboeken, met educatie en zo? En nu eh, in 2013 is het zover. Het is voor het eerst gebeurd in Nederland. Die school, iedereen krijgt een iPad. En het is ook heel erg anders. Ze willen het namelijk gaan aanpassen een beetje op dat ehm, iedereen het onderwijs krijgt op maat. De een die heeft zijn talenten daar liggen, de ander daar. De ander heeft een iets ander tempo dan de ander. En dat wordt allemaal bijgehouden door die applicatie. En er zijn ook geen leerjaren meer. Dus je kan of met zes of met acht jaar kan je klaar zijn op de basisschool. Het niveau wordt steeds omhoog gegooid. En het, nou, het is wel bizar. Het is gewoon heel erg ander onderwijs. Als we, we het eh, jaren gewend zijn. Vraag is wel of het gaat werken. Want ik zag vanmiddag een filmpje op eh, de Telegraaf. Dan roep je ook wel wat op jezelf af, weet ik. Ehm, waar eh, een kind stond en die was, begon nu al enigszins autistische trekjes aan te nemen. Die verslaggever ging allemaal vragen stellen en zo. En eigenlijk wilde ze geen antwoord geven, want ze was te druk bezig met het spelletje. En dat was ook een beetje dingetje nummer twee wat een beetje naar voren kwam. Dat eh, eigenlijk zaten die kinderen alleen maar spelletjes te spelen. Dat kan niet de bedoeling zijn van school, hè? Nou ja, in ieder geval, ze zijn nu de Steve Jobs scholen. Dus mocht je je kind met een iPad willen laten opgroeien... het zou zomaar kunnen werken. We gaan het zien eh, aankomende jaren. Dan moet je even naar het zuiden verhuizen. Of je blijft bij Zandvoort. Daar heb je ook CFM Zandvoort met nu Bluff en de Counting Crows.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 Ik ga er stiekem tussenuit. Vlucht weg naar stil en stilstaan. Geef me de tijd om mezelf te vinden. Ik maak alles goed met wat er overblijft. of the lies she said. Bluff met hun briljante tekstjes. was, vroeger was er een Twitter-account. En eh, die bedacht allemaal zelf, eh, zelf bluffteksten. Dus in de zin van, ik kijk uit het raam maar ik zie ondertussen geen raam. Dat soort rare teksten. Moet je eens volgen. Bluff underscore teksten. Hartstikke leuk. Zeg, waar is het nou weer tijd voor? Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Een universiteit in Thailand... die heeft een even simpel als doeltreffend middel tegen het spieken bedacht... De studenten van de faciliteit agro-industrie aan de Kasert University in eh, Bangkok... die moeten hun examens afleggen met een zelfgemaakt papieren hoedje op hun hoofd. het zijn echt die Taiwanese weer. Het ziet er niet uit, maar het blijkt erg efficiënt tegen scheef gluren. De spiekhoedjes die bestaan namelijk uit een hoofdband... waar twee A4-vellen aan zijn vastgehecht. Daardoor kan je niet meer spieken bij de personen om je heen. Vraag je daarbij hoort. Ik heb gespiekt tijdens mijn eindexamen. Dus niet tijdens tentamens, tijdens SO's, proefwerken. Echt tijdens je centraal eindexamen. Heb je dat risico genomen? Optie A, zonder spieken had ik mijn examen nooit gehaald. En daarvan had ik flink gebouwd. Optie B, af en toe spieken, maar vooral zelf goed geleerd. Zo ben ik afgestudeerd. Optie C, nee man, spieken is zo fout. Als ik zoiets zou doen, word ik spontaan benauwd. Of optie D, ik was er voor mijn examen van school gestuurd, joh. Dus optie A, zonder spieken had ik mijn eindexamen nooit gehaald. En daarvan had ik flink gebouwd. Optie B, af en toe spieken, maar vooral zelf geleerd. Zo ben ik afgestudeerd. C, nee man, spieken is zo fout. Als ik zoiets zou doen, word ik spontaan benauwd. Of D, ik was voor mijn examen al van school gestuurd, joh. Jouw antwoord is welkom via de mail Cfmzandvoort.nl. You make my you make my ben Martijn Muis. Je zou me eventueel kunnen kennen van 538. Zet het programma op CFM Beachmasters. Dat is dus echt dolfijn. When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant for those that like the same sex, had the characteristics. The right wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man made rewiring of a predisposition, playing God. Nah, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to. And I can't change. Even if I tried. was gay, I would think hip hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yet we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same. But that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. don't press pause. Progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. And kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. I can't change. Cyrus, Fall Down. En ook Macklemore. En Ryan Lewis en Same Love. Zijn liedje die gaat over de acceptatie van homoseksuelen. En het heeft best wel wat losgemaakt in Amerika. Ik bedoel, McLemore, Ryan Lewis, Ken Holders, Thrift Shop gaan de hele wereld over. Dus op het moment dat zij een eh, boodschap brengen... en in deze <laughs> dindermers eigenlijk bijna alleen maar een boodschap overbrengen... komt het wel aardig aan. heleboel reacties. Je zou ook eens op YouTube moeten kijken. Er zijn eh, heftige discussies. En daar zie je ook echt dat wij als Nederland best wel een vooruitstrevend land zijn in dat. als je kijkt naar, naar wat er in Amerika allemaal gezegd wordt... en hoe heftig die discussies onder dat YouTube-filmpje zijn... dat is echt niet normaal. Maar gelukkig is het ook een heel mooi liedje... en ehm, inderdaad, het brengt een keer een boodschap naar voren. Macklemore, Ryan Lewis, Same Love. Het is CFM Beachmasters op je woensdagavond. Zometeen hier de Italo Brothers en ook dat mooie Waves van Mr. Props. Er is Nikita en Weightless. CFM Weightless. En dan je weerupdate. Eh, vanavond en vannacht vrij helder en droog. De minimumtemperaturen die liggen tussen de 9 graden in Limburg... en de 16 graden op de Waddeneilanden. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon en hooguit een enkele regenbui. Maxima tussen de 20 graden aan de kust en 25 graden in Limburg.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 Was niet zo. Je hoorde, <laughs> je de Italo Brothers, This is Nightlife. En ook Mr. Props and Waves. Je kent het wel, de club downstairs. Of eigenlijk upstairs, maakt niet uit. In ieder geval, je bent in een club, je bent op bovenverdieping, benedenverdieping. Je bent op een festival, Mr. Mysteryland dit weekend. Is hier in de buurt, hartstikke leuk, allemaal gaan. Hartstikke top. Ehm, je bent ergens en eh, je bent bij de wc of in een hokje. Ik weet niet wat je in dat hokje aan het doen bent, wil ik ook verder helemaal niet weten. Ehm, en ehm, je hoort ineens in de verte iets, iets van een plaat. En je denkt, oh, dat is een lekkere plaat. Maar je kan er niet op komen. Je zit te luisteren, je hoort het vaag. En whatever. Voortaan niet meer dankzij ZFM. In de club downstairs gaan we eens even kijken hoe jouw skill daarin is. En we gaan hem trainen. Um, doen we al een paar weken. Met deze week de volgende opgave. Met de vraag, welke plaat is dit van ver weg? Ja, doen we nog wel even een keertje. Pam, pam, pam. Ja. Zometeen krijg je hier op CFM het antwoord. Toen God, dat is moeilijk vol te houden, zeg. Hier is Brooke Fraser. Birds singing on my shoulder it seems How they sing, how they sing, how they sing Give me nights of solitude skipping my Something in the Water op CFM. Nou, weet je het al? Zullen we nog één keer luisteren? Ik moet heel eerlijk toegeven, ik denk dat dit de moeilijkste opgave is die we tot nu toe hebben gehad. Niemand heeft het ook geraden via stefan.cfmzandvoort.nl. Dus laten we eens even gaan luisteren. Oké, we zijn nu helemaal boven de wc, even doortrekken. Gadver, heb je nou gekakt? Oké, naar buiten, naar buiten. Handen wassen, niet vergeten, smeerpijp. Gaan we naar beneden, zo, deurtje open. Iee. Lopen we naar beneden. Dames en heren, dit is Radio 2 voor al uw hoorspelen. Ja, ja, dichterbij, dichterbij. Oh, bijna bij de dansvloer, bijna bij de dansvloer. En dan ineens hoor je het. Spiller en Sophie Ellis Baxter in de clip downstairs. Dit is Groovejet. just like to antwoord van de club downstairs van vandaag was Spiller. En Sophie Ellis Baxter, Jet If This Ain't Love. En je hoorde ook nog eens de nieuwste van Lady Gaga. Ja, inderdaad, applaus. From Senegal e yes sir, remix. pillow hele wijk is failliet. Een bandiet die weer schiet in de ronde voor niets. Dit is een plek waar je vermoord wordt voor een simpele fiets. Ik heb het over de girls van de Verenigde Staten. Waar kinderen van 12 rondlopen met een wapen. Maar ook in Nederland is het niet altijd wat het lijkt. Criminaliteit stijgt in de achterstandswijk. Kijk, ik wil niet zeggen dat de Bijl maar als New York is. Maar heel veel van die mensen die doen net of het een dorp is. Waar nooit wat gebeurt er dat de flats zijn bezet door de junks van de crack. Je had jezelf voor de gek. Whoever said that the struggle would stop today? A lot of niggas dead or locked away. Teenage women growing up with AIDS. Cause that's the life. verdriet is die van binnen Je wil wel opnieuw beginnen, maar je wordt geconfronteerd En je ziet van die dingen, je broertje gearresteerd Je vader zag je neer, je moeder die kan niet meer Het doet je zeer, je trot de tranen, kijkt uit het raam Het is alsof je weg gaat is door een orkaan Overal liggen vuile zakken, er lopen ratten Junkies die elkaar om de pot je willen klappen Politie rijdt voorbij en ziet iedereen als verdachte In een keiharde wereld is er geen ruimte voor een zwakte Survival op de pit is hoeveel heb je in bed oh, Is de eeuwenoude vraag als je leeft in de ghetto Grieken, ADB en Yes Sir. Op CFM, je hoorde Ghetto. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Met vandaag de volgende vraag. Ik heb gespiekt tijdens mijn eindexamen. Dus niet zomaar even tussendoor. Ik bedoel, laten we even wel wezen. Iedereen heeft wel eens een keer gespiekt. Iedereen heeft wel eens een keer een speakbriefje gemaakt. Ik was wel even in de tijd van eh, het heden spreken. Op zijn telefoon wat... Eh, ik had iemand in de klas, ik ga geen namen noemen... want misschien wordt er wat ingetrokken of dat wil je niet weten. Die had altijd een telefoon. En op een gegeven moment had ze zo'n manier gevonden om dat ding neer te leggen... dat niemand het zag of zo. Dat is heel bizar, want gewoon elke toets maakte ze van haar telefoon. Eén één keer betrapt in, in 2,5 jaar spieken. Kan gewoon de vraag is dus echt of je het ook bij je eindexamen gedaan hebt. Is wat moeilijker, maar misschien is het mogelijk. Laat mij maar weten. Ik heb gespiekt tijdens mijn eindexamen. Dat is de stelling van vandaag bij Maurice de Jongehond. Je hebt de volgende antwoordmogelijkheden. A. Zonder spieken had ik mijn examen nooit gehaald. daarvan had ik best wel flink gebouwd. Optie B. Af en toe spieken, maar vooral zelf goed geleerd. Zo ben ik afgestudeerd. Optie C. Nee man, spieken is zo fout. Als ik zoiets zou doen, word ik spontaan benauwd. Heb je ook nog eens? Ja, ik heb ook wel een keer gespiekt. Oh. Maar dat, ik, weet, ik werd er altijd zo benauwd van. Dan had je zo'n spiekbrief. En je wist ook dat op het moment dat je betrapt ging worden... dan was er een no way back, hè? Want als je dat eh, briefje ergens had liggen of zo... en er kwam net iemand... Ik werd er altijd een beetje zenuwachtig van. Dus ik kwam er al vrij snel achter dat het niet helemaal mijn ding was. Misschien dat dat eh, bij jou hetzelfde is. Dan is antwoord C voor jou van toepassing. Of optie D. Ik was voor mijn examen al lang van school gestuurd, joh. Dit zijn de opties voor vandaag. Laat je antwoord weten via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Zometeen, daar gaan we de balans op maken van Maurice de Jonge Hond van vandaag.